Uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Volgens het Russische leger zijn sinds eind februari ruim een miljoen mensen uit betwiste gebieden in Oekraïne naar Rusland overgebracht. Onder hen bevinden zich meer dan 200.000 kinderen, meldt het ministerie van Defensie. Volgens het ministerie zijn alleen vrijdag al bijna 19.000 inwoners vanuit Oekraïne naar Rusland vertrokken. Rusland spreekt van het redden van bedreigde burgers uit gebieden waar wordt gevochten. Oekraïne zegt dat Rusland mensen ontvoert en ze verhindert naar door Oekraïne gecontroleerde gebieden te verhuizen. In de Oost-Oekraïnse regio's Donetsk en Luhansk zijn zeker zes burgers gedood door Russisch artillerievuur, onder wie twee kinderen. Ook raakten twaalf mensen gewond. Dat meldden Oekraïense autoriteiten via Telegram. Een dorp ten noordwesten van de stad Luhansk werd zwaar getroffen door raketwerpers en in een stad daar dicht in de buurt is een school getroffen door een bom. Onder de school was een bunker waarin 90 mensen zaten ondergedoken. 30 mensen zijn gered, maar de reddingsoperatie is nog in volle gang. Sinds de Russische troepen Oekraïne binnenvielen... zijn volgens de Verenigde Naties meer dan 3300 burgers om het leven gekomen. Het treinverkeer van en naar Utrecht Centraal is afgelopen avond stilgelegd... omdat er een achtergebleven koffer was gevonden. Politie meldde rond half elf dat de koffer was onderzocht... en dat er geen explosieven meer waren, waren aangetroffen. Inmiddels rijden alle treinen weer volgens dienstregeling... maar de NS adviseert reizigers wel de reisplanner te checken. Max Verstappen gaat, zondag, gaat morgen als derde van start in de Grand Prix van Miami. moest de afgelopen avond zijn laatste ronde afbreken tijdens de kwalificatie... en gaat morgen als derde van start. De WK-leider van de Formule 1, Leclerc, heeft pole position gepakt... en ook zijn Ferrari-teamgenoot Sainz was sneller dan de Nederlandse wereldkampioen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 4. In de ochtend is het nog fris, maar uiteindelijk breekt de zon door...